Zit van der Linde met het NOS-journaal. Op de luchthaven Haneda bij Tokio is een toestel van Japan Airlines tijdens de landing in botsing geraakt met een vliegtuig van de kustwacht. Het passagierstoestel vloog in brand, maar alle 379 mensen aan boord konden tijdig worden geëvacueerd. In het vliegtuig van de kustwacht zaten zes mensen. Eén van hen is in veiligheid. Naar de andere vijf wordt nog gezocht. Hulpdiensten zijn nog bezig met het blussen van het passagierstoestel. Het gaat om een binnenlandse vlucht van het eiland Hokkaido naar Tokio. Voorlopig mogen er geen vliegtuigen landen of opstijgen vanaf luchthaven Haneda. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn vanochtend vier mensen gedood, zegt president Zelensky. Er zijn zeker 92 gewonden. Vooral in de steden Kiev en Kharkiv werd getroffen. De Russische president Poetin had eerder al wraak gezworen voor de Oekraïnse aanval op Belgorod in Rusland afgelopen zaterdag. Daarbij kwamen 24 mensen om het leven. In de Noordoostpolder staat een grote loods in brand. Het gaat om een koel- en vriesbedrijf in het dorp Rutte. De brand veroorzaakt veel rook. Die trekt over de A6 richting het zuiden van Friesland. In de loods staan koelingen waarin groenten opgeslagen liggen. Volgens de brandweer is het vuur moeilijk te blussen. Vanwege de rook kan de brandweer niet naar binnen. Rond 8 uur vanochtend brak de brand uit. De oorzaak is niet bekend. Omwonenden zijn elders in het dorp opgevangen. Chipmachinefabrikant ASML is door de Nederlandse overheid afgelopen jaar teruggefloten... omdat het enkele geavanceerde chipmachines naar China wilde sturen. Dat zegt ASML in een persbericht. De actie van Den Haag is opmerkelijk... omdat een verbod op om chipmachines naar China te exporteren... pas dit jaar officieel is ingegaan. Het weer. Vanuit het zuiden trekken er buien het land in. En vanmiddag blijft het langdurig regenen. Het wordt 10 tot 13 graden. Vanavond neemt de wind weer toe en aan de kust kan het gaan stormen. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Geen bijzonderheden op de weg op dit moment.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 Het lot van de anderen is nog niet duidelijk. Bij Russische raket- en droneaanvallen op Oekraïne zijn vanochtend vier mensen gedood, zegt president Zelensky. Er zijn zeker 92 gewonden. Vooral de steden Kiev en Kharkiv werden getroffen. En bij een koel- en vriesbedrijf in Rutten in Flevoland is brand uitgebroken.